Volgens de ambassade zijn er dreigementen van Al-Qaeda binnengekomen... om Amerikaanse belangen in het Arabische land aan te vallen. De Nigeriaan die op eerste kerstdag een aanslag wilde plegen op een Amerikaans vliegtuig... zegt dat hij door Al-Qaeda is getraind in Jemen... Groot-Brittannië en Amerika hebben besloten om in Jemen een eenheid tegen terrorisme op te richten. Verder verdubbelt Amerika de hulp aan Jemen. Dat betekent dat het Arabische land dit jaar 140 miljoen dollar van de Verenigde Staten krijgt. Een recordaantal mensen heeft vorig jaar het voormalige concentratiekamp Auschwitz in Polen bezocht. Eh, volgens een overzicht trok het vernietigingskamp van de nazi's in 2009 1,3 miljoen bezoekers. 100.000 meer dan in 2008. De meeste waren jongeren, onder wie veel Polen. De directie van het herinneringscentrum zegt dat steeds meer mensen uit Azië een bezoek brengen aan Auschwitz. Vooral de belangstelling uit Zuid-Korea is groot. 1940 en 45 zijn ruim een miljoen mensen in de gaskamers van Auschwitz vermoord, het merendeel Joden. De Zuid-Afrikaanse president Zuma gaat voor de vijfde keer trouwen. Zuma is al met twee vrouwen getrouwd en morgen komt daar volgens de Zuid-Afrikaanse krant Cape Time een derde bij. In totaal is het de vijfde keer dat het 67-jarige staatshoofd trouwt. Van één vrouw is hij gescheiden en een andere pleegde zelfmoord. Polygamie is niet verboden in Zuid-Afrika. Mensenrechtenorganisaties en vrouwenbelangenverenigingen hebben veel kritiek op Zuma... Maar het 67-jarige staatshoofd zegt dat een relatie die door een huwelijk is bevestigd...